Book 2 100 100 100คำวิเศษ bijwoorden bijwoorden เคยยังไม่เคย al een keer nog nooit al een keer nog nooit. คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง Bent u al eens in Berlijn geweest? Bent u al eens in Berlijn geweest? ไม่ Nee, nog nooit. Nee, nog nooit. ใคร Iemand. Niemand. Iemand? Niemand. คุณรู้จักใครที่นี่ไหมครับ Kent u hier iemand? Kent u hier iemand? ไม่ผมไม่รู้จักใครที่นี่ครับ Nee, ik ken hier niemand. Nee, ik ken hier niemand. อีกนิดอีกไม่นาน Nog. Niet meer. Nog niet meer. คุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหม Blijft u nog lang hier? Blijft u nog lang hier? ไม่ ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับ Nee, ik blijf hier niet lang meer. Nee, ik blijf hier niet lang meer. อะไรอีก ไม่อีกแล้ว nog iets niets meer nog iets niets meer คุณอยากดื่มอะไรอีกไหม wilt u nog iets drinken wilt u nog iets drinken ไม่ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับ nee ik wil niets meer nee ik wil niets meer อะไรบ้างแล้วยังไม่เลย al iets nog niets al iets nog iets คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม Heeft u al iets gegeten? Heeft u al iets gegeten? ไม่ krap. Nee, ik heb nog niets gegeten. Nee, ik heb nog niets gegeten. มีใครอีกไม่มีใครอีกแล้ว Nog iemand. Niemand meer. Nog iemand. Niemand meer. มีใครอยากรับกาแฟอีกไหม Wil er nog iemand een kopje koffie? Wil er nog iemand een kopje koffie? ไม่ krap. Nee, niemand meer. Nee, niemand meer. กรุณาไปที่ www.booktwo.de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด